Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Metrostations en in de straten van New York wordt extra gepatrouilleerd door agenten... na berichten dat IS aanslagen beraamt op de metro in de miljoenenstad. Volgens de New Yorkse burgemeester de Blasio is er geen sprake van een specifieke gerichte dreiging. De Iraakse premier Abadi waarschuwde eerder dat gearresteerde IS-strijders plannen zouden hebben... voor aanslagen op de metro van Parijs en New York. Burgemeester Van Zanen van Utrecht is onaangenaam verrast... door de uitzetting van een Somalische man uit het asielzoekerscentrum in zijn stad. De uitgeprocedeerde Somaliër werd woensdagochtend door de vreemdelingenpolitie uit het centrum gehaald na een zogenoemde aanwijzing van staatssecretaris Teven. Dat gebeurde buiten medewerking van de burgemeester omdat de gemeente niet wilde meewerken aan de uitzetting. Van Zanen gaat de zaak met andere burgemeesters en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bespreken. Pensioenfondsen vinden de aangekondigde pensioenwetgeving van staatssecretaris Kleinsma te streng. Uit een doorrekening van de plannen zou blijken dat de nieuwe regels ook voor jongeren ongunstig zijn. De fondsen zijn het niet eens met het moment waarop de pensioenuitkeringen weer aangepast mogen worden aan de stijgende prijzen. Ook een aantal Kamerleden vindt een aanscherping van de regels nodig. Nederland krijgt definitief weer een ambassadeur in Suriname. Suriname heeft ingestemd met het ambassadeurschap van Ernst Noorman. Hij is sinds vorig jaar al tijdelijk zaakgelastigde op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. De vorige ambassadeur werd teruggeroepen toen de amnestiewet in Suriname werd verruimd. En daardoor gingen de verdachten van de decembermoorden, onder wie Desi Boutussen, vrij uit. Suriname stuurt nu ook weer een ambassadeur naar Nederland. Het weer, vooral in het noorden en het oosten nog wat regen.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 Ja, jij voor me in de klas. Dat ik ooit een schaduw was, dat heeft ze nooit geweten. times to find the truth. And I've had a little room to check what's wrong. I've had a little time, and I still Zandvoort.